Trudy Venterich met het NOS-journaal. De leider van de welverming. Het is voor het eerst sinds de verkiezingen van juni dat in België een formateur is benoemd. De Waalse socialisten zijn een van de winnaars van de verkiezingen. Die Roepo is ook al pre-formateur geweest, maar diende zijn ontslag in toen het overleg mislukte. Vorig jaar is aan de Nederlandse universiteiten een record aantal onderzoekers gepromoveerd. Volgens cijfers van de NOS waren het er iets meer dan 3700. Dat is bijna 60% meer dan in 2000. Het aantal promotieonderzoeken gaat vanaf dit jaar waarschijnlijk fors omlaag, omdat het kabinet de geldkraan dichtdraait. Tijdens de periode Balkenende werd veel geld uit de aardgasopbrengsten besteed aan innovatie en onderzoek, maar het huidige kabinet stopt daarmee. Bij de schietpartij van gisteren in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter om het leven gekomen. Ze zijn 29 en 57 jaar. De identiteit van de derde dode, ook een vrouw, is nog niet bekendgemaakt. De doden werden gisterochtend gevonden in een flatwoning. Een man van 63 lag zwaar gewond in het portiek. Hij is de man en vader van de twee geïdentificeerde slachtoffers. De schutter is nog niet gevonden. In Rotterdam is het grootste binnenvaartschip ter wereld gedoopt. De tanker Forstenbos is 147 meter lang en bijna 23 meter breed. Het schip zit volgens de bouwer vol nieuwe techniek, zoals een systeem waarmee het bij harde wind of hoge golven precies op de juiste plek kan blijven. Het grootste binnenvaartschip ter wereld gaat voor een Rotterdamse bedrijf lading vervoeren tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Het weer. Vanavond wisselend bewolkt. In het noorden van het land kans op wat motregen. Morgen opnieuw vrij veel bewolking met in de middag in het oosten kans op een bui. En het wordt dan tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is op de meeste plaatsen niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 5. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 5 kilometer. De ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 4. A13 daarna richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 10 op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij de Botlek-tunnel zijn twee rijstroken dicht. Er staat 9 kilometer file. Op de A20 richting Gouda staat voor knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. De A27 van Gorkum naar Almere bij Utrecht tussen knopen Lunet en Beeldhoven 7 kilometer. De A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond 4. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolder 4 kilometer. Voor Leusden ook 4 kilometer.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. 也爱。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 my world in somebody's hand

faccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non questo cielo in fiamme ricca del sei come scena su un attore per amore hai mai fatto niente solo per amore hai sfidato il vento riscommesso dietro a questa listen Let me get that.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 just can't get enough Boy, I think about it every